Alleen op de lijnen van Den Haag naar Utrecht en Rotterdam naar Utrecht rijden minder intercities... Bovendien moet op een aantal stations een extra overstap worden gemaakt om de bestemming te bereiken. De NS raadt reizigers aan zo kort mogelijk voor vertrek de reisplanner op internet te raadplegen. Weggebruikers moeten rekening houden met een drukke ochtend- en avondspits. Maar het is ook mogelijk dat het minder druk is omdat bouwvakkers vorst verlet hebben en mensen een snipperdag nemen om te schaatsen. Volgens Rijkswaterstaat blijven spitsstroken dicht als de weg te glad wordt. Er zijn honderden strooiwagens ingezet om de wegen begaanbaar te houden. De Britse overheid doet er alles aan om vandaag zoveel mogelijk scholen weer open te krijgen. In Groot-Brittannië gingen veel scholen vorige week vanwege het strenge winterweer dicht. Terwijl deze week op de middelbare scholen de eindexamens beginnen. Scholieren die ze niet maken kunnen ze waarschijnlijk pas in juni inhalen. Volgens de BBC zijn in Groot-Brittannië tot nu toe 27 mensen omgekomen door het weer. In België zijn snelwegen glad vanwege opvriezende sneeuw op Zoab-asfalt. In veel Vlaamse gemeenten is het strooizout ernaast zo goed als op. In het midden, noorden en oosten van Duitsland wordt ook vandaag weer veel sneeuw verwacht. Tientallen dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten door tientallen centimeters dikke sneeuwlagen. Ook in Duitsland worden de problemen verergerd door een gebrek aan strooisout. In Kroatië is de sociaaldemocraat Josipovic tot president gekozen. De componist en jurist versloeg in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen met 60% van de stemmen de populistische burgemeester van Zagreb. Josipovic heeft beloofd met de conservatieve regering samen te werken om Kroatië in 2012 in de EU te krijgen.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 man, man, is het ritme van de winter. Yeah. mag. Ik doe vandaag alleen maar dingen die ik in mijn dromen zag. Wat een heerlijk gevoel, de hele wereld lijkt zo